Mark Hokker met het NOS-journaal. Het dodental vandaag middag in Londen is gestegen tot vier. Eén agent en drie burgers kwamen om het leven, heeft de politie in Londen bekendgemaakt. Ook het aantal gewonden is omhoog bijgesteld, naar 40. De dader werd vanmiddag doodgeschoten. De politie denkt inmiddels te weten wie hij is, maar wil nog geen details bekendmaken. Ook over de nationaliteit van de slachtoffers wil de Londense politie niet zeggen. Daarvoor moet eerst contact zijn geweest met het land van herkomst. Eerder vanavond verklaarden de Britse premier May en de Londense burgemeester Kaan dat het terrorisme nooit zal winnen van de Britse democratie. May zei dat de dader bewust voor Westminster heeft gekozen, dat symbool staat voor vrijheid en mensenrechten. Ze benadrukte dat het parlement morgen gewoon bijeenkomt, dat het leven in Londen gewoon doorgaat. Burgemeester Kaan zei dat niemand bang hoeft te zijn, omdat Londen een van de veiligste steden ter wereld is en blijft. De dader van de aanslag reed op Westminster Bridge drie voetgangers dood. Bij het parlementsgebouw stak hij een ongewapende politieman dood. Toen hij naar binnen probeerde te komen, werd hij door de politie doodgeschoten. De NAVO verzet een belangrijke vergadering om de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson te willen te zijn. De top staat gepland voor begin april, maar Tillerson wil dan de leiders van Rusland en China ontmoeten. De Amerikaanse minister heeft nu nieuwe data voorgesteld is hoogst ongebruikelijk dat een NAVO-top om zo'n reden wordt verzet. Prinses Beatrix heeft in Paleis het Loo een hoedententoonstelling geopend. Er zijn 111 hoeden te zien die ze heeft gedragen in de 33 jaar dat zij koningin was. De conservator van het Loo zegt dat Beatrix een voorkeur had voor uitgesproken hoeden... die goed bij haar jurken en haar persoonlijkheid pasten. De tentoonstelling Chapeau is tot eind augustus te zien in Paleis het Loo. Het weer, opklaringen, al is in het zuiden meer bewolking aanwezig. De temperatuur zakt naar 1 tot 4 graden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, het blijft droog, dan bij 11 tot 15 graden.